roeier op de aarde. Wat is er voor ons van groter waarde dan ons dierbaar ouderpaar? Voor een kind zo wonderbaar, kostelijk bezit voor allemaal. Zij brengt het troost in ons hart. Delen ons leed en ons smart. Schenken ons kracht voor heel het leven. Het dierbaar ouderpaar. Eerst is uw vader. Gaan ze van ons heen, dan sta je heel alleen. Verander de dag in de nacht. Eerst steeds uw vader en moeder. Doe hun in het leven geen pijn. En toon alleen dat zij vader steeds uw vader en moeder. Doe hun in het leven geen pijn, maak hun altijd blij en toon alleen dat zij